Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en China leggen voorlopig geen nieuwe invoerheffingen aan elkaar op. De komende 90 dagen gaan de landen verder onderhandelen... over een oplossing van de handelsoorlog waarin ze zijn verwikkeld. Dat is afgesproken na een 2,5 uur durend diner... tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping... op de G20-top in Buenos Aires... De hogere importtarieven die de VS vanaf januari wilde laten ingaan... zijn dus voorlopig van de baan. In ruil zou China allerlei toezeggingen hebben gedaan... om meer Amerikaanse producten te gaan kopen. In Nieuwegein zijn gisteravond in een paar uur tijd... acht auto's in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting. Een jongen van 15 en een vrouw van 19 uit Nieuwegein zijn opgepakt. Ze worden verdacht van het stichten van de achtste brand. De politie onderzoekt of ze ook betrokken waren bij de andere branden. In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij TLP aangeklaagd voor terrorisme en opruiing. De streng islamitische partij zat achter de gewelddadige protesten in het land... nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober werd vrijgesproken van godslastering. Duizenden aanhangers van de partij gingen de straat op... en eisten dat Bibi alsnog de doodstraf zou krijgen. Daarnaast riep een van de leiders van TLP op om de rechters te vermoorden... die verantwoordelijk zijn voor de vrijspraak van Bibi... Waar Asia Bibi zich bevindt is niet duidelijk. Ze zou nog in Pakistan zijn en beveiligd worden. Op de A15 zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt... toen ze uitstapten na een botsing. Dat gebeurde bij Echtot in de Betuwe. Bij het invoegen op de snelweg raakten twee auto's elkaar. Twee inzittenden stapten uit en werden geschept door een voorbijrijdende auto. Het weer in een groot deel van het land regent het en dat blijft vanochtend zo.